Bij de grensposten in, in het zuiden van Gaza komen maar weinig goederen de grens over. De humanitaire situatie in Rafah was al nijpend... maar door de aanwezigheid van het Israëlische leger is het alleen maar slechter geworden. De overheid moet veel beter luisteren naar mensen. Want dat heeft volgens de ombudsman veel meer effect... dan het oplossen van problemen met nieuwe wetten en regels. Dat staat in een jaarlijks rapport. Is trouwens geen nieuwe informatie voor de politiek dit... want de ombudsman zei het al veel vaker. De bankjes op straat in Amsterdam worden weer gewoon normaal. Nu hebben de bankjes ijzeren tussenleuningen. Volgens de gemeente speciaal voor ouderen die moeite hebben met opstaan. Maar volgens deze architect zit er vooral iets anders achter. Dat zijn eigenlijk obstakels die geplaatst worden in de openbare ruimte... die eigenlijk heel veel mensengroepen toegang ontnemen van die plekken. De leuningen zorgen er vooral voor dat bijvoorbeeld daklozen er niet meer kunnen liggen. Onzin vinden ook GroenLinks en D66 en dus stopt de gemeente er weer mee. Fans van Snoop Dogg moeten even goed hun spaarrekening checken. Want je kan nu bieden op tal van persoonlijke spullen. Waaronder een handgeschreven setlist, een kampioensjas van de LA Lakers en zijn oude Game Boy. Snoop Dogg wil er vanaf, want voor hem hebben die spullen geen waarde meer. But as a fan, those would be such cool things to have. Those don't mean nothing anymore, so they meant so much back then. That's why it's, it's memorable, it's collectibles that matter. It's not like that event is happening right now. De populairste item so far, een joint gerookte Snoop inclusief glazen asbak. Wie hem wil hebben kan nog 26 dagen bieden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten trekken er stevige onweersbuien over. Met veel regen in korte tijd. Vannacht dan vallen die buien juist in het noorden. Morgen zon, buien en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate.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 Oye, Clark, ¿vamos a almorzar? Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a mule. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama Soul Food. Ven acá, ¿no quieres ir al foro no, de los Four Seasons? No, no, no Seasons, baby. ¿Qué tal la, la Fonda del Sol? Fonda del Sol, they ain't got no soul there, man. Bueno, bueno, y entonces, a, bueno, ¿a dónde quieres ir entonces? Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish oye, rice is thing. Oye, CT, muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice? Spanish rice, man? Sí. Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig? Mm -hmm. Then you saute the onions, and you get your green pepper and chop it up real fine and get you some celery too. Chop it up the same way. Whoa. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use back, you know. Oh, you can, you can put some mushroom in there too. Get some tomato sauce and some of that paprika. Make it nice and red and color, You know, get oh, some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there. Wow. I'm get you some oregano and man, you talk about some crazy eating. Ooh, Yo estoy listo ya cuando tú quieras. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait now. Ah, man, good, eh, I'm telling you. Eh, plato? Don't you forget Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too. Arroz español. Arroz español. Ja, een smeug appetizer aan het begin van het eh, tweede uur van ZFM Jazz. Trompetist Clark Terry en zijn buddy Chico Faril met het nummertje Spanish Rise uit de eh, 1966. Welkom terug bij ZFM Jazz live vanuit de eh, Zandvoort. Ook het tweede uur Swing in the Grooves, fantastische muziek. En blijf aan je toestel gekluisterd. Hier komt ook een eh, nieuw album alweer voorbij. In het eerste uur hadden we al de nodige nieuwe albums. Maar ook in het tweede uur hebben we enkele fraaie nieuwe releases. keyboardspeler Edgar van Asselt had eh, vorig jaar een eh, album uitgebracht. Dat was aan mijn aandacht ontsnapt. Dus vandaar speciale attentie vandaag voor dat album. Eh, The Gentle Insult geheten. En daarvan hoorde je titelnummer met Jeroen Vierdag op bas en George Rossi op drums vibrafoon. Het is echt een heel kleurrijk album. Ehm, met ja, allerlei composities van eigen hand van die Edgar van Hasselt. Ehm, ja, eh, fraai klinkend. Een hele fraaie, ehm, eigenzinnige eh, songs die af en toe de luisteraar een beetje op het eh, verkeerde been zetten. Maar alles is ja, heel, heel toegankelijk komen we bij een favoriet onderwerp. een onderdeel van ZFM Jazz uitzendingen. Ehm, luister maar. 1924 cover of An Open Body. jazzmuzikanten zijn vaak van eh, vele markten thuis. Van de ene kant omdat ze dikwijls een brede interesse hebben. En van de andere kant, kanten niet vast willen blijven zitten in één genre of stijl. Eh, eh, en ook omdat er gewoon uh, brood op de plank moet komen natuurlijk. Uh, een van dat soort eh, mensen is Ruben Trent, een gedreven singer-songwriter van de garage rockband The Tambles, maar tevens een begnadigde jazz-trompetist. En in die hoedanigheid nam hij een album op vol covers van een van zijn favoriete rockbands, The Rolling Stones. En daar hoorde je dus zijn cover van Under My Thumb met stippen binnengekomen op plek 1801 in onze ZFM Jeffs. 2024 cover-up jazzy covers van eh, nummers uit de NPO Top 2000. Mm, sommige eh, popsongs worden zelfs een uh, soort gemeengoed in de jazz. denk aan Tears in Heaven van Eric Clapton. Sting heeft ook de nodige nummers die gecoverd zijn door jazzartiesten. En zo ook eh, Europa van eh, Carlos Santana. En dat hoorde je hier in een eh, sensuele uitvoering van onze tenorsaxmeester Diego Rivera. Van zijn meest recente album With Just The Words. Dat ik ook al eerder dit jaar draaide. van dat uh, Positone label. Ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. zijn cover van Carlos Santana Europa binnengekomen op plek 901 in de top 2024 cover-up. Hoogste tijd voor wat eh, orkestwerk, big bandwerk. Um, ehm, Jasper Staps en zijn Paradox Jazz Orchestra... met hun tribute aan de Sky Masters. Ehm, die heb ik al vaker gedraaid, maar het is echt een geweldige plaat. Hier komt die, Absolutely Not. 见。 schotel doe je nog een keer het eh, album van Ulysses uh, eh, Jr., Ulysses Owens Jr., de drummer voor, met zijn Generation Y-band aankomend Amerikaans talent, die de tijden van eh, ja, de big bands een beetje doen herleven. Maar het klinkt allemaal heel losjes en toch eigen tijd smullige blazen. Bij het nummertje Chicken en Dumplings van het album New Beat. En om onze honger naar big band sounds een beetje te stillen, volledig te stillen. Ehm, een persoonlijke favoriete, The Flying Horse Big Band... onder leiding van die saxofonist Jeff Rupert. Vaker gedraaid ook door mij, ja, niet te versmaden. Hier komt hun eh, uitvoering van het welbekende Inner City Blues... van eh, eh, Marvin Gaye, met op een vocale T-Bone. all of your have-nots. Monday, I will make it. Before we see it, you take it. Come on, make me wanna holler. The way you do my life, make me wanna holler. The way you do my life. Oh, listen, listen now. Cause when they're talking about inflation, there's no chance to increase finance. Bills tied up, sky high. Lord, they're sending our boys off to die. Made me wanna holler the way you do my life. Make me wanna holler way you do my life now. Da da ba ba do da ba do ba da ba ba ba ba da ba do ba ba da ba ba do da ba do ba da ba ba. Oh Lord. hang up, let down, bad breaks, setback, natural factors. I can't pay my taxes. Made me wanna holler, throw up both of my hand now. Made me wanna holler, throw up both of my hand.

trigger happy policing. God knows where we're heading. All the panic is spreading. Maybe wanna holler. They don't understand. I don't maybe wanna holler. Throw up of my hands. wanna holler. Da da da ba ba do da ba do ba da ba ba da ba da ba da ba da ba da ba do da Marokkaanse trompetist, record producer, componist, songwriter. Ook zo'n muzikant die zich moeiteloos begeeft op het vlak van de jazz, pop, hip-hop en rock and roll. Een beetje een uh, eh, grappen maken en eh, excentriekeling op het eh, toneel, maar vergis je niet. Hij kan steengoed de eh, trompet spelen. <clears throat> hij stond eh, volgens mij al op het podium met eh, Ibrahim Malouf, Lakitia Benjamin en ook Erik Truffas. Nu is er zijn debuutalbum Good Boy getiteld met stukken van eigen hand. Waaronder Vicky Stingers, een woordgrapje denk ik op Sticky Fingers van Rolling Stones. Van het album dus Good Boy door Daoud uit, eh, ja, heel recent eh, uitgekomen. Je merkt wel heel veel eh, blazers vandaag, trompetisten. ook komt nu Ryan Cable voorbij, de trombonist met zijn groep Catharsis. En op vocalen een speciale bijrol of gastrol voor Camila Mezza, de gitarist en vocaliste. Mooi nummertje, Become the Water. Why don't we think the other side is here with us? Why don't we hear? voor Camila Meta, de vocaliste. Eh, find the common, shine the light, become the water, put out the fire. Nou, lijkt me toepasselijke woorden voor de huidige tijden. En komen we bij een oud-gediende, Ben Sidran, de pianist, zanger-songwriter, vocalist. Uh, al ja, meer dan vijf decennia eh, eh, schrijvend en zingend en muziek uitbrengend. En dit komt van zijn allerlaatste album, Rainmaker. Nou, ook een paar maanden geleden uitgekomen. Someday Baby, Ben Sidran. Met eh, onder meer ook zijn zoon Leo Sidran in de band. someday, baby, we will all be free. Someday, baby, we will all be free. gonna open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide it no more. One day, baby, we will all be free someday, baby, we gonna knock on wood. Someday, baby, gonna knock on wood. Well, we gotta get lucky, but you know that we could. Don't wait to feel better until you start to feel good someday, baby. We will all be free you and me. baby, we'll all be free. Someday, baby, we will all be free. Open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide no more. Someday, baby, we will all be free someday, baby, you will accompany me. Someday, baby, you will accompany me. Arm in arm, hand in hand, side by side, into the promised land. Someday, baby. Someday, baby someday, baby, we will all be free. You and me, all be free. That's right. searching, peace of mind uncertain. Need to free myself, a helpless situation. Fighting battles I deny. Open up and free your mind. Just let it go and release it out there. Out of the prisons of your mind. Whoa, whoa, whoa, whoa. life is too short to worry. Don't try control it, just move on and be strong. Life is too short to worry. Don't try just move on and be strong. Life is too short to worry. Don't try just move on and be strong. jazz. We gotta move on. En dat eh, moet ik ook plaatsmaken. Voor het volgende programma blijven luisteren naar ZFM. En vooral naar ZFM Jazz. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Tot een volgende keer. En maak er vooral een hele mooi Pinkster weekend van. Don't worry, be happy. lo Nuevo.